Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het, Amerika... het is de eerste keer dat de Amerikaanse overheid op deze manier hackers wil inzetten. Bij grote bedrijven is het gebruikelijk om met hackers de beveiliging te testen. Volgens het Pentagon worden miljoenen pogingen per dag gegaan, gedaan om in de systemen van het ministerie van Defensie in te breken. Verkeerslichten gaan een halve seconde langer op oranje. Weggebruikers hebben dan langer de tijd om na te denken of ze zullen stoppen. Uit onderzoek blijkt dat de tijd dat een verkeerslicht op oranje staat nu net te krap is. Een deel van de weggebruikers gaat op de rem staan, een ander deel geeft juist gas en rijdt onbedoeld door rood, met kans op ongelukken. Wie bij oranje langer de tijd krijgt, rijdt minder gauw door rood. Het aantal overtredingen daalt met de helft, blijkt uit het onderzoek. De ex-topman van het Amerikaanse olie- en gasbedrijf Chesapeake Energy, die van fraude verdacht werd, is omgekomen bij een verkeersongeluk. Hij reed met zijn auto tegen een betonnen muur, de dag nadat hij was aangeklaagd. Ex-topman McClendon zou hebben gesjoemeld bij het bieden op boorrechten in Oklahoma. Hij noemde die beschuldigingen onjuist en ongepast en zei dat hij zou vechten om zijn naam te zuiveren. Burgemeester Abu van Rotterdam is tegen een aparte opvang van homoseksuele asielzoekers. In het programma College Tour zegt de PvdA-burgemeester dat hij dat ontoelaatbaar vindt. Zijn fractie in de Tweede Kamer stemde juist gisteren voor een motie om homoseksuele asielzoekers die lastig worden gevallen apart op te vangen.